Voortaan mogen alleen de koningin, de troon opvolgen en eens vrouw op kosten van de belastingbetaler vliegen, zei de premier in de Tweede Kamer. Verder gaan mogelijk meer leden van de familie schenkingsrecht betalen. Tijdens het Kamerdebat werd ook gesproken over het vakantiehuis van prins Willem-Alexander in Mozambique. Volgens Balkenende is er goed naar gekeken en kan het project doorgaan. De Telegraaf stopt met ingang van 1 januari met de zondagse editie. Mede door de economische crisis lukt het de krant naar eigen zeggen niet meer om voldoende adverteerders aan te trekken. Daarom heeft de Telegraaf na vijf jaar besloten te stoppen met de enige Nederlandse zondagskrant. Alle abonnees krijgen binnenkort een brief met uitleg van de hoofdredactie. Bij nieuwe overstromingen in de Filipijnen zijn nog eens tientallen doden gevallen. Minstens 30 steden in het noorden van het land zijn ondergelopen doordat water over een dam is gestroomd. De autoriteiten besloten tijdens zware regenval het water weg te laten lopen om een grotere ramp te voorkomen. Door het noodweer waren de afgelopen twee weken op de Filipijnen al meer dan 300 doden gevallen. De VN-veiligheidsraad heeft een oproep gedaan om de ISAF-troepenmacht in Afghanistan te versterken. De door de NAVO-geleide troepen opereren onder een VN-mandaat dat zoals verwacht met een jaar is verlengd. De VN-oproep komt op een moment dat de Amerikaanse president Obama overweegt om extra militairen naar Afghanistan te sturen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA laat vanmiddag kort na elkaar een draagraket en een sonde op de maan neerstorten. Door de eerste klap ontstaat een stofwolk van ongeveer 10 kilometer hoog. De sonde moet daar vervolgens doorheen vliegen en metingen verrichten. Wetenschappers willen te weten komen hoeveel water er op de maan is. Om een lang verblijf van de mens in de ruimte mogelijk te maken is water van levensbelang.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 Autumn in New York is often mingled lovers who bless the dark on benches in Central Park. It's autumn in New York. It's good to live it again. Ja, luisteraars, en zo zitten we samen met Mel Tourmee in Autumn in New York in de herfst in Zandvoort. Vanmorgen weer eh, het tweede uur ZFM Jazz, samengesteld door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Ja, luisteraars, het eerste uurtje jazz hebben we met veel plezier gedaan. En het tweede uur gaan we natuurlijk met nog meer plezier eh, gaan doen. U kunt ons natuurlijk ook bellen. En dan kunt u een verzoekje indienen. Ik heb trouwens de tweede uur diverse verzoekjes. Heb ik al op de, op mijn, eh, in mijn agendaatje staan. Dus die komen eraan. Maar u kunt natuurlijk altijd bellen met 57 30393. Eh, toch? Dat is toch het nummer van... ZFM Zandvoort, 30393. Oké, goed. Ehm, ja, dit was uh, eh, Mel Mee. En ik heb nog zo'n prachtig stuk van hem gevonden. En het is al eigenlijk al een, een jazzfestival in Japan 1992. Een Fujitsu Concord Festival was dat. En daar heeft hij met een heel kleine orkest... heeft hij daar eh, onder andere met Ken P. Plofsky, klarinet... Pieter Eppliard, uh, eh, vibrafoon... John Coliani, piano... John Ledman, bas en Donnie Osborne op de drums... heeft hij daar de sterren van de hemel gezongen en ook gespeeld. Want af en toe beroerde die ook nog de drums. Maar goed, niet in dit stuk wat ik u nou laat horen. En dat is, de, dat is genoemd de All Medley. En het is All the Things You Are and All of You and All of Me. Luistert u naar Bel Tourmee met his All Star Quintet. All my life I've wanted adventure someone to make my heart beat the faster. What I long for, oh, I never really knew. When I found you, I found my adventure. Touching your hand, my heart beat the faster. All that I want in all of this world to make a tour of you. The eyes, the arms, the mouth of you. The east, west, north, and the south of you. I'd like to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. Love at least a small percent of me do. Cause I love all of every delectable inch of your anatomy. You are the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seen You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You're the angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you. Someday I'll know that moment divine when every delectable inch of you is mine. And while you're at it, all of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Except if you would let me gain complete control of you and handle even the heart and the soul of you. Love at least a small percent of me do. Cause I love 100% of your charms And all those moments I spent in your arms It's only fair to say you care Because you know I love every single inch of your anatomy And that's all luisteraars, dit was natuurlijk eh, Mel Tormé, de bekende Amerikaanse eh, Jazz Crooner. En op het eh, jazzfestival in 1992, het Fujitsu Concord Festival. Samen met zijn All-Star Quintet. En ja, ik zei het al, u mag rustig op 57 303 bellen voor eventueel een verzoekje. En een van die verzoekjes was namelijk Donald Douglas. En die heeft al eens in Zandvoort eh, gespeeld. Met, ik moet zeggen, met groot succes. En eh, ja, die man die is ook al jaren bezig. En ik moet zeggen, ja, hij is best het eh, aanhoren echt wel waard. We hebben toen op die zondagmiddag genoten samen met het trio Johan Clement. Wat trouwens koor volgende week gaat optreden. Volgende week zijn ze er weer om half drie met Gretje Kouwveld. Ja. Ja, en eh, trio Johan Clement natuurlijk. Ja, en dan dus, begint, eh, eh, begint het winterseizoen weer. Ja, dat heeft natuurlijk ook We hebben een prachtige zomer gehad en we zitten nu in een heerlijke herfst. Maar dit heeft natuurlijk ook weer zijn leuke kanten. De winter komt eraan en dat is natuurlijk ook leuk. Goed, ik had het over Donald Douglas. En ik heb een stuk uitgekozen, want dat mocht ik zelf doen. ze vroeg alleen maar iets van Donald Douglas. En nou, ik heb een stukje uitgezogen en dat, daarin zingt hij. Hij wordt trouwens begeleid door Rob van Bavel op de piano, Marius Bees Bas, Hans van Oosterhout Drums. En eh, ja, ik heb een stuk uitgekozen dat heet Waltz for Debbie. En ook nog een stukje dat heet In April. In her own sweet world populated by dolls and clowns, and a prince and a big purple bear. Lives my favorite girl, unaware of the worried frowns that we've weary grown ups all wear. In the sun, she dances to silent music, songs that are spun of gold somewhere in her own. all too soon. She'll grow up and she'll leave her dolls and that prince and that big purple bear. When she goes, they will cry as they whisper goodbye. They will miss her, I fear, but then so will. You feel the charm of spring in April. Something's in the air. The world's a playground swing in April. Suddenly the sunshine discloses. Soon there'll be roses your heart reposes twice a day. Imagine love blossoms all around in April. Not a single care. Your lonely heart has found a home today. And in the space of a minute, you're swept up in it luck, you'll win it. Your spring bouquet, that happy ending, the love in April that will stay. not far verzoek Ronald Douglas, de Nederlandse... Ja, het is ook een crooner eigenlijk, ja. hè? Ja, met eh, Walls for Debbie en In April. Cor, wat heb jij eh, nog verder uitgezocht? Ik heb nu een stukje van Ned Adderley. Ja. En het stukje heet Coco Vado. Dus dat is een heel bekend nummertje. Maar daarna heb ik ook een verzoekje. Aha. En het is niet via het nummer 5730393 gekomen, maar persoonlijk. Aha. En dat wil ik dan na het, net het lied draaien. Nou, dat gaan we naar luisteren. Oké. Oké. find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. the thrill of the thought that you might give a thought to my plea. Cast a spell over me so I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see? makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul. If you rise, though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance with this crazy romance. go to my head. that it never can be. You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. you intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine has no ghost of a chance in this crazy Dit was dus een stukje op verzoek. Je weet Hans, mijn Canadese bindingen die zijn heel groot. Ja, heel sterk zelfs. Hè? Heel sterk. En een verzoekje kwam dus een stukje van Diana Krall. Nou, fantastisch. heel rustig en toch op de zondagochtend. Hè? Ja, nou, ik vind dat een... Eh, van welke cd is dit eigenlijk, uh, Dit is een eh, nieuw uitgebracht, dus een verzamel-cd van aangenaam jazz Oh, 2009. Ja, ja, Het, zijn, zijn, hele leuke cd's. Het zijn eh, twee cd's in een boxje en voor een prijs van niks. Nee. En dat was er één van. Dit was één van. Dus luisteraars eh, kopen. Goed. Wat heb je nog meer neergelegd, eh, Cor? Het volgende stukje, dat is een van mijn favorieten. Dat is Diana Reeves. Ja, ook een Canadese trouwens, hè? Maar ja, ze kan ook zingen. Ja. <laughs> ik heb uitgezocht een stukje Blue Prelude. En dat is met wat meer muzikanten dan alleen maar een bas en een drummer. Nou, we gaan luisteren. Diana Reeves. was dus een stukje van Diana Reeves. Eh, Blue Prelude met Mil Milgram Miller op piano, Bob Hurst bas, Derek Olsen, Kevin Urbank en Monkey Jackson percussion. Nou, kijk eens aan. Een uh, Canadese zangeres trouwens. Ik heb begrepen, koor, dus dat zij ook eh, niet kan zien. Hè? Dus blind is deze zangeres. Nee, hoor, nee, nee, nee, nee, Is dat een andere? Dat is een andere. Oké, nee. goed. Oké, een eh, paar weken geleden had ik in, het, eh, in, een, in een, een van mijn jazzprogramma's... had ik ehm, een eh, prachtige cd van uh, 30 jaar Session. En dat was een jubileumuitgave. Het was een perfecte cd. En daar hoorde je diverse, diverse artiesten. En die werden begeleid door het jazzorkest van het Concertgebouw. Ik moet zeggen, ik heb vier van deze cd's. En ze zijn stuk voor stuk fantastisch. Maar op een van die cd's, dat, dat 30-jarig eh, jubileum, daar hadden ze gasten. En ook de Four Freshmen. En eh, ja, ik kreeg een verzoekje om daar wat van te draaien. Ik heb uitgekozen de Four Freshmen in Moon River. Moon. someday. De Four Freshmen op verzoek, Moon River. Ja, luisteraars. En een ander verzoekje wat eh, van de week bij me binnengekomen is... om toch nog iets te draaien. Ik heb het een tijd niet gedaan, terwijl het iedereen weet dus dat het ook weer een van mijn, eh, eh, voorkeuren mijn voorkeur heeft, namelijk Chad Baker. En Nooit Chad Baker, en wat zeg je Cor? Nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Uh, Chad Baker is natuurlijk een, een virtuoos trompetist. Kon hele mooie arrangementen schrijven en ook spelen. En eh, hij kon nog zingen ook. Tenminste, dat dacht hij. En, ehm, maar hij was ontzettend ongelukkig in de liefde. Terwijl hij daar heel mooi over kon zingen. Luistert u naar Mijn Ideaal. Well. my heart in San Francisco. cable comes. Climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air, but I don't care. My love waits there. San Francisco. Above the blue u zal denken van eh, verrek, ik wist niet dat Chet Baker zo hoog kon zingen. Nou, dit was natuurlijk niet Chet Baker, maar dat was Nancy Wilson. En die zong eh, I Left My Heart in San Francisco. U moet Chet Baker nog maar een andere keer van mij te goed houden, want dat ging... Eh, ja, de cd's waren gewoon verwisseld. Dus ja, het kan gebeuren. Een foutje is niet, koor, Een foutje is menselijk. Goed. <laughs> ja, het, het is niet anders. Goed ik ga toch verder met, uiteraard gaan we verder, want we hebben nog een eh, minuutje of twaalf te gaan voor de klok van, uh, van twaalf. En dus dus we nog wat jazz. Ik heb uh, Colt Jader uitgezocht. Uh, Colt Jader, ook een hele bekende vibrafonist. En hij, wordt hier, hij heeft een cd gemaakt samen met de gitarist Charlie Bird. En nou luistert u maar naar deze twee virtuozen. Luistert u naar Tamboe.